7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de zware bomaanslag bij een politieacademie donderdag in Colombia... waarbij 21 doden vielen... heeft de regering maatregelen aangekondigd tegen guerrillabeweging ELN... die achter de aanslag zou zitten. Arrestatiebevelen voor kopstukken van de ELN... die in het kader van de vredesbesprekingen waren ingetrokken... zijn weer van kracht geworden. Aan Cuba, waar de ELN-leiders verblijven... heeft de president gevraagd om hen op te pakken... De dader van de aanslag, een kopstuk van de ELN, kwam bij de aanslag om het leven. Maar Colombia gaat ervan uit dat hij niet alleen handelde. Bij een explosie van een pijpleiding in een dorp in Centraal Mexico... zijn volgens de eerste berichten zeker 21 doden gevallen. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. Ze hebben ernstige brandwonden. Benzinedieven hadden gaten in de leiding geboord om benzine te kunnen aftappen. Veel mensen uit de buurt probeerden vervolgens met emmers benzine op te vangen... toen brand ontstond en er een explosie plaatsvond. Regeringspartijen CDA en D66 willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon, schrijft het AD. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De partijen die hebben een plan gemaakt dat ze gaan voorleggen aan staatssecretaris Harbers die over asielzaken gaat. Het CDA wil dat Harbers desnoods in alle gevallen zijn speciale bevoegdheid gebruikt om alsnog asiel te verlenen. En Sony Music heeft R. Kelly aan de kant gezet, melden verschillende Amerikaanse media. Het platenlabel heeft R. Kelly van zijn pagina met artiesten verwijderd. De beslissing komt een paar weken na de uitzending van de documentaire Surviving R. Kelly. Daarin beschuldigen meerdere vrouwen de artiest van seksueel misbruik en seks met minderjarigen. Het weer nog. Door lichte vorst is het plaatselijk glad. Lokaal kan het ook mistig zijn. Verder zon- en wolkenvelden overdag. Blijft vrijwel droog en het wordt 2 tot 3 graden.